Jobboot met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord is een brandende bestelbus gevonden. Mogelijk is het de bestelbus waarmee de daders van de liquidatie in Zaandam vanmiddag op de vlucht zijn geslagen. De politie kan dat nog niet met zekerheid zeggen. Het slachtoffer van de liquidatie is de Amsterdamse crimineel Lucas Boom. Hij werd op straat in Zaandam met een automatisch wapen gedood. Een buurtbewoner zegt dat hij 10 tot 15 schoten hoorde. Iemand anders zag vijf gemaskerde mannen in een bruin busje. Vlak bij de plek van de schietpartij staan twee basisscholen. Verschillende kinderen zagen de liquidatie gebeuren. Meteen is slachtofferhulp ingeschakeld om met ouders en kinderen te praten. Griekenland moet zijn pensioenstelsel hervormen en de pensioenleeftijd verhogen... om in aanmerking te komen voor nieuwe Europese steun. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zei bij RTL Z dat daarover geen discussie mogelijk is. Hij zei verder dat de tijd dringt. Eind juni moet er een akkoord zijn. De Griekse regering heeft nieuwe voorstellen naar Brussel gestuurd voor de aanpak van de schuldencrisis in het land, bevestigt de Europese Commissie. Wat er in het voorstel staat is nog onduidelijk. Zonder akkoord stevend Griekenland af op een faillissement. Er zijn dit jaar al zo'n 100.000 migranten uit Afrika en het Midden-Oosten over zee aangekomen in de Europese Unie. Dat meldt de IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie. Het aantal ligt iets hoger dan vorig jaar rond deze tijd. De meeste migranten kwamen aan wal in Italië en Griekenland. De IOM verwacht dat de migratie naar Europa deze zomer nog flink zal toenemen. De politie heeft mogelijk de man opgepakt die het eigenlijk het doelwit was van de liquidatie van GGZ-directeur Rob Zweekhorst in Berkel en Roderijs. Dennis van den B. zou betrokken zijn geweest bij de invoer van een grote partij cocaïne in de haven van Rotterdam, die door de politie werd ondergeschept. Hij zou bij de invoer hebben samengewerkt met een douanier die in april al werd opgepakt. Het weer vanavond op veel plaatsen helder. Vooral in het zuiden en oosten geregeld zon. Ook morgen zonnige periode, wel veel wind. Het wordt dan 18 tot 22 graden. De dagen daarna warmer. Vrijdag wordt het mogelijk 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een drukke avondspits in de Randstad. De meeste files staan rond Den Haag en Rotterdam. Daar waren eerder vanmiddag ongelukken. Op de A12 nog steeds, van Utrecht naar Den Haag. Want er is maar één rijstrook open bij Den Haag-Malieveld. Het gevolg is 10 kilometer file. Op de A13 Rotterdam-Den Haag tussen de afrit Berkel en Roderijs en het Prins Klausplein 8 kilometer. Op de A15 Europort Rotterdam bij Spijkenisse langzaam rijdend verkeer. De linkerrijstok is namelijk dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam vanwege een brand naast de snelweg. Tussen de randweg Dordrecht en knoop het Ridderkerk 7 kilometer. En ook richting Breda staat er daar 7 kilometer file. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen het knooppunt plein en Moordrecht 7.